Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Dat de man die is aangehouden voor het doodschieten van een agent in Spa in Nederlander is. Volgens Belgische media gaat het om een man van 26 die zwaargewond in een bos zou zijn gevonden, maar dat is niet bevestigd. De schietpartij was vannacht in het centrum van Spa. Van alle kanten komen reacties binnen op het overlijden van de Amerikaanse senator John McCain. Oud-president Obama spreekt zijn bewondering voor hem uit en zegt dat hij, ondanks politieke meningsverschillen, hogere idealen met hem deelde. Bill en Hillary Clinton noemen hem een capabele en taaie politicus die vaak partijbelangen opzij zette om te doen wat het beste was voor het land. President Trump condoleert de nabestaanden op Twitter. McCain was een felle tegenstander van zijn partijgenoot Trump. Zo noemde hij de persconferentie van Trump en Poetin... een van de meest schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit. Op de A2 bij Geleen zijn drie mensen aangehouden die een grote hoeveelheid chocola in hun auto hadden. De drie zaten in een auto met buitenlands nummerbord en werden aangehouden bij een politiecontrole. Daarbij bleek dat ze bijna 50 kilo chocola bij zich hadden omdat ze alle drie met een andere verklaring kwamen over de herkomst en de bestemming van de chocola en geen bonnetjes konden laten zien, werden ze aangehouden. De staatsloterij is op zoek naar een winnaar van 100.000 euro. Het staatslot waar de geldprijs op viel werd vorig jaar gekocht in Zaandam. Het gaat om het staatslot voor de trekking van 10 september van vorig jaar. Het recht op een prijs vervalt na een jaar. De winnaar heeft dus nog ruim twee weken om de prijs op te halen. Als het winnende lot niet op tijd wordt ingeleverd, gaat het geld naar een goed doel. Het weer vanuit het westen, meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst regen, later breekt de zon door en ook dan een graad of 20.